Lieve Jarke zoet mijn vader is een troet en mijn moeder is een wit konijn, dat liedje mag gezongen zijn. Lieve Jorke zoete, het varkske heeft vier voeten, vier voeten en die in een steert. Het varkske is geen botten. jaar is voorbij en misschien ben je blij dat het over is. Gaan Esther in hospice, zeuk, omdat neuf is, zijn kinderen. Zijn er bois. Acht miljoen kalkoenen lieten er het leven bij. Waar lezen hier waar odne nieuwjaarsbrief. Het was hem te verrieren, een zolige nieuwjaar.